Vijf uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het dodental van de bosplant in het noorden van Californië is opgelopen naar 42. Daarmee is het volgens een sheriff in het getroffen gebied... de dodelijkste bosplant in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. De doden zijn gevonden in uitgebrande huizen en auto's. Van sommige lichamen zijn alleen nog maar verkoolde botresten over. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. De Verenigde Naties en Egypte proberen de Palestijnen en Israël zover te krijgen... dat ze een einde maken aan het opgeleide geweld. De beschietingen over en weer begonnen na een mislukte geheime Israëlische militaire operatie op zondag. Hamas en Islamitische Jihad vuurden gisteren zeker tientallen raketten af op het zuiden van Israël. Daarbij is één Israëliër omgekomen. Bij luchtaanvallen door Israël kwamen in de Gazastrook minstens drie Palestijnen om. Volgens het Openbaar Ministerie is het inkrimpen van de veestapel... de enige manier om mestfraude effectief te bestrijden. Het OM neemt in NRC voor het eerst openlijk een standpunt in... over de grootte van de veestapel. Vorig jaar bleek dat boeren massaal hadden gefraudeerd... met de verwerking van mest. Volgens het OM is de bestrijding van de fraude sindsdien nauwelijks verbeterd. In de Utrechtse gemeente Renswoude is de koopkracht vorig jaar het meest gestegen, 1,4 procent. In het Gelderse Roosendaal was de koopkrachtdaling het grootst, een half procent. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat inwoners in kinderrijke gemeenten meer te besteden krijgen. In gemeenten met veel ouderen juist minder. Het weer vanochtend trekken wat buien over met kans op onweer. Smiddags breekt de zon door. Het wordt vandaag zo'n 13 graden.